Drie uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Kamer heeft Edith Schippers opnieuw aangewezen als informateur. Ze moet op korte termijn de mogelijkheden gaan verkennen... voor de vorming van een nieuw kabinet... dat kan rekenen op een vruchtbare samenwerking... met de Eerste en Tweede Kamer. Een motie daarover van VVD-leider Rutte... is net met overgrote meerderheid aangenomen. Schippers gaf gisteren haar eerste opdracht als informateur terug. De onderhandelingen onder haar leiding tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks liepen stuk op het onderdeel migratie. De politie deelde vorig jaar minder boetes uit. De overheid kreeg 140 miljoen euro minder aan boetes binnen, blijkt uit het financieel jaarverslag over 2016. Het waren er minder doordat er op een aantal snelwegen harder mag worden gereden, de verkeerspolitie te weinig mensen heeft en agenten vanwege een staking een tijdje geen bekeuringen uitschreven. Verder blijkt uit het jaarverslag dat er iets minder agressie was tegen politiemensen, ruim 5600 keer. Ondanks de daling vindt de politie het cijfer nog altijd hoog. Het Europees Parlement heeft Hongarije een tik op de vingers gegeven. Premier Orbán lapt volgens het parlement de rechtsstaat aan zijn laars onder meer bij het asielbeleid en de sluiting van de Soros-universiteit. Het parlement stuurt nu aan op een zogenoemde artikel 7-procedure... die kan leiden tot het ontnemen van het stemrecht van Hongarije. Zover is het nog niet. Eerst komt er een onderzoek. Hongaarse Europarlementariërs noemen het onderzoek schandalig en gebaseerd op vooroordelen. De Amerikaanse militair Chelsea Manning is vrijgelaten. Ze zat in Kansas vast voor het openbaar maken van honderdduizenden geheime documenten via Wikileaks. Manning was veroordeeld tot 35 jaar cel, maar komt vrij dankzij een besluit van de vorige president, Obama. Het weer dan nog, veel zon en 24 tot 30 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en vannacht wat buien, mogelijk met onweer. Morgen wordt het een stuk minder warm. Dit is DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad eh, vooral vertraging op de A13 Den Haag-Rotterdam. Want de weg is dicht bij het knooppunt Kleinpolderplein vanwege een eh, ongeluk. En dat blijft voorlopig ook zo. Verkeer van Den Haag naar Rotterdam moet omrijden over de A4. En dan volg je eerst de borden Rotterdam Havens. Op die A4 bij Den Haag eh, loopt het alweer vast op de omleidingsroute richting Rotterdam. Staat er bij Rijswijk 7 kilometer. Kost je een kleine 10 minuten extra. Ook 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort.